Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Wil je kok of ober worden? Of zelfs het hele restaurant managen? Dat kan, want er zijn gigantisch veel vacatures in de horeca. Het AD belde met uitzendbureaus en vacaturesites en kwam erachter dat cafés en restaurants een heleboel nieuwe mensen nodig hebben... nu er versoepelingen aankomen en de terrassen weer naar buiten mogen... Ook dit bedrijf in Limburg is hard op zoek naar jonge mensen die een baantje als kok of serveerster zien zitten. En we zijn nu door de hele provincie een achttal video's aan het opnemen eh, om te laten zien hoe mooi het werken in de horeca eigenlijk is. Eh, die video willen we verspreiden onder eh, VMBO-scholen, middelbare scholen. klinkt misschien een beetje wanhopig, maar dat is niet zo gek. Voor de coronacrisis was er al een tekort van 40.000 mensen in de horeca. En veel mensen die er wel werkten, doen nu wat anders. Spannende dag in Den Haag. De ministerraad moet besluiten of de notulen over de toeslagenaffaire uit 2019 naar buiten mogen komen. Een deel van de Tweede Kamer wil dat. Premier Rutte reageerde eerder deze week en zegt dat er niks geks in staat. Er is eh, bij het opstellen van dat eh, feitenrelaas in het kabinet eh, niets vreemds gebeurd of onoorbaars. Ja, RTL Nieuws kwam deze week met het nieuws dat het kabinet expres info heeft achtergehouden over het drama met de kinderopvangtoeslag. Als de natuurlijk bekend worden gemaakt, is dat heel bijzonder. Normaal gesproken blijven die minstens 20 jaar geheim. Langs de A29 in de buurt van Rotterdam heeft een automobilist de winkel van een tankstation geramd. De pui ligt compleet aan diggelen en ook de auto is zwaar beschadigd. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. De automobilist is door de brandweer uit de auto bevrijd. Hoe het met hem of haar gaat, dat weten we nog niet. En Ajax heeft het niet meer in eigen hand of ze dit weekend al kampioen worden. Daarvoor moesten ze gisteravond namelijk winnen van FC Utrecht. Maar in de Johan Cruijff Arena werd het 1-1. Trainer Erik ten Hag somt even op wat er allemaal fout ging. We hadden moeite met de organisatie in het begin van de wedstrijd. Eh, maar zeker ook met, eh, met de instelling. Eh, niet goed, zowel in verdedigende duels als in aanvallende duels. Utrecht speelt scherp en dan zijn we aan het klagen, moeten we niet doen we moeten leveren. Alleen als PSV morgen punten laat liggen bij Groningen is Ajax al kampioen. Het weer, de dag begint fris, maar de zon schijnt en dus warmt het aardig snel op. Graadje of 10 op de Wadden vanmiddag. Verder naar het zuiden kan het 14 graden worden. Dit weekend net zoiets. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De ministerraad moet vandaag besluiten of de noodhulen over de toeslagenaffaire uit 2019 openbaar worden gemaakt. Een deel van de Tweede Kamer heeft erom gevraagd nadat RTL Nieuws had gemeld dat het kabinet doelbewust informatie heeft achtergehouden. De Tweede Kamer steunt de versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Premier Rutte herhaalde dat het kabinet een verantwoord risico neemt en een meerderheid is het met hem eens. De Amerikaanse luchtmacht gaat Indonesië helpen bij de zoektocht naar de onderzeeër... die sinds woensdag wordt vermist ten noorden van Bali. Er zijn 53 mensen aan boord.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 van mijn twijfel van ons geluk. Maar vanavond ben ik hier terug. En ik vraag je afraid. Miss out my way. Miss, don't let a man interfere. No, miss on her own. Miss almost grown. Miss never let a man help her off her throne.